Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De EU en het Verenigd Koninkrijk staan op het punt hun vaccinruzie te beslechten, schrijft de Britse krant The Times. De Britten zouden afzien van een langlopend leveringscontract van AstraZeneca-vaccins die in Nederland worden gemaakt. En in ruil daarvoor zal de EU de export van Pfizer-vaccins niet blokkeren. Volgens The Times kan de deal nog dit weekend worden ondertekend Het coronavaccin van Pfizer-BioNTech hoeft minder koud te worden bewaard oordeelt het Europees Medicijnagentschap op basis van nieuw onderzoek. In plaats van min 70 kan het ook op een temperatuur van min 15 tot min 25. Dat betekent dat ook huisartsen ermee kunnen gaan prikken. Tot nu toe zijn huisartsen aangewezen op AstraZeneca. Een klokkenluider bij de Rotterdamse politie is door zijn collega's weggepest, schrijft NRC. De agent, die van Marokkaanse afkomst is, had de leiding geïnformeerd over racistische berichten in een appgroep. Toen collega's erachter kwamen, zouden ze zich tegen hem hebben gekeerd en hem op ijzingwekkende wijze hebben genegeerd. Inmiddels werkt de agent in een andere politieregio. Boskalis hoopt over een paar dagen het vastgelopen containerschip in het Suezkanaal los te krijgen. Dat zei topman Berdowski in Nieuwsuur. Er is veel grond onder het schip vandaan gebaggerd. Er zijn twee zware sleepboten onderweg en er komt hoogtij aan. Als het dan nog niet lukt, kunnen er containers van het schip af worden gehaald. Daarvoor wordt nu al een kraan geïnstalleerd. De burgemeester van Krimpen aan de IJssel roept de kerken in zijn gemeente dringend op om hun diensten digitaal te houden. Net als de Sionkerk op Urk heeft de Miraskerk in Krimpen aan de IJssel aangekondigd dat zondag alle leden welkom zijn. Burgemeester Vroom vraagt de kerken om solidair te zijn met mensen die ziek zijn en mensen die thuis blijven. Het weer. Vanochtend pittige buien met kans op hagel, onweer en windstoten. Vanmiddag grotendeels droog met meer zon. Het blijft flink waaien en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoofddorp en Hoogmade is de vertraging drie kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het langzaam tussen Akersloot en en Beverwijk.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 the difference that it makes. She's a trusting soul, she's put her trust in you. Yeah, Yeah. Maar voor nu, groei nog maar even. Neem je tijd, veilig en warm. Bescherm ik jou, totdat je mij loslaat voor nu. Blijf nog even daar.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 <laughs> Down the line, you find time, would you feel, who to count on. I well inclined to use the lines that comes from the learning tree. Yeah, yeah. Let the seed that grows and ages, oh, oh give us our destiny.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 They are not important. I don't use a cordless microphone to them. They don't feel real to me. Me need real woman. Others built on me. You the primer on the line, being green box when I couldn't afford to afford clean socks, scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth. You yell too much about the penny This mechanic's so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.